Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Pence gaat wel naar de inauguratie van Joe Biden, melden Amerikaanse media. President Trump maakte afgelopen week via Twitter bekend dat hij er niet bij zal zijn. Biden noemde dat een goede beslissing. Ook zei Biden onlangs dat Pence welkom is en dat het een eer zou zijn als de vicepresident naar de beëdiging komt. De inauguratie is op woensdag 20 januari. De Oostenrijkse minister van Arbeid is opgestapt na beschuldigingen van plagiaat. Bij haar masterscriptie zou minister Aschbacher meer dan 20% van de tekst uit andere bronnen hebben overgeschreven. Ook zou ze verkeerd hebben geciteerd. Aschbacher ontkent dat er sprake is van opzet, maar stapt toch op, naar eigen zeggen, omdat ze haar familie wil beschermen. De minister werd vorig jaar ook al beschuldigd van plagiaat bij een andere scriptie. Rapper en activist Aquasi beraadt zich over zijn rol bij Omroep Zwart... nadat naar buiten is gekomen dat hij een EO-journalist gedwongen heeft om een interview te wissen. De ruzie ontstond toen het ging over de omstreden Zwarte Piet-uitspraak van Aquasi. De rapper heeft inmiddels excuses aangeboden. De VS maakte een einde aan de beperkingen in contacten met Taiwan... Die beperkingen had de VS zichzelf tientallen jaren geleden opgelegd... om de communistische regering in China tevreden te houden. Zo mochten functionarissen uit Taiwan niet bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington naar binnen. De afgelopen jaren probeert de Amerikaanse regering de relatie met Taiwan te verstevigen. Dat leidt tot irritatie in China, dat Taiwan ziet als afvallige provincie.